Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaatop in Glasgow op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met het toedienen van boostervaccins. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben Nederlandse intensive cares niet eerder tijdens de coronapandemie... zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Dat is de situatie dat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten die een bed nodig hebben. Gommers zegt dat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. In Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda gaat de aftrap van het carnavalseizoen door zoals gepland. Dat laat de gemeentewoordvoerders desgevraagd aan de NOS weten. In Overloon in Brabant gaat zo'n feest op de 11e van de 11e niet door. Burgemeester Van Soes zegt dat hij de zorgen om de zorg deelt... en niet heen kan om de snelle toename van het aantal besmettingen... en de signalen van de ziekenhuizen. In Frankrijk is voor mensen boven de 65 jaar het coronatoegangsbewijs... vanaf half december alleen nog geldig als zij een extra coronaprik hebben gekregen. Dat heeft president Macron bekendgemaakt in een televisietoespraak. Ook zei hij dat vanaf begin december voor iedereen van 50 tot 65 jaar een extra coronaprik beschikbaar is.